Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. VVD en ChristenUnie werken samen aan beleid tegen antisemitisme. De partijen vinden dat er maatregelen nodig zijn... omdat steeds meer Joden zich onveilig voelen in Nederland. In het tv-programma Jinek zeiden ze dat vijandigheden... niet alleen komen uit delen van de moslimgemeenschap... maar ook uit de extreem linkse en extreem rechtse hoek. VVD en ChristenUnie willen dat er een nationaal coördinator komt... die onder meer gaat kijken hoe de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten is. En verder vinden ze dat antisemitisme zwaarder bestraft moet worden. In Macedonië is een netwerk van families en vrienden actief... dat nepnieuws verspreidt onder miljoenen internetgebruikers. Twee onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben het netwerk in kaart gebracht. Een Macedonische militair zou de spil zijn. Hij begon met het verspreiden van nepnieuws om extra geld te verdienen. Sinds 2016 heeft het netwerk aan 7 miljoen mensen nepnieuws aangeboden. Philips sluit zijn enige fabriek in Groot-Brittannië, in Glamsford. De 430 werknemers is verteld dat de fabriek volgend jaar dichtgaat. In Clemsford produceert Philips babyproducten. De productie wordt verplaatst naar Drachten. De sluiting zou niets te maken hebben met de brexit. Eh, Philips is al langer bezig om het aantal fabrieken terug te brengen... om kosten te besparen. Journalist en Azië-deskundige Ian Buruma ontvangt dit jaar de literaire onderscheiding De Gouden Ganzenveer. Dat heeft juryvoorzitter Gerdy Verbeet bekendgemaakt in het tv-programma Jinek. Buruma is internationaal bekend van boeken als Dood van een gezonde roker... De spiegel van de zonnegodin en 1945 Biografie van een jaar. De Gouden Ganzenveer wordt sinds 1955 toegekend aan mensen of instituten... die van grote betekenis zijn voor de geschreven Nederlandse taal. Het weer vrijwel droog, met nu nog lichte vorst rond min 2 graden... en in Limburg kans op een mistbank. Plaatselijk kan het glad zijn. Verder vandaag wisselend bewolkt en vrijwel droog met weinig wind.